Dit is Maud Schreurs met het nws Journaal. In Londen hebben duizenden mensen en tientallen gewonden. De waken was in een park dicht bij de London Bridge... waar de daders met een busje inreden op een groep voorbijgangers. De herdenking was georganiseerd door de burgemeester van Londen. Die hield een toespraak. Er was ook een minuut stilte. Daarna legden mensen bloemen bij de City Hall, het Londense gemeentehuis. En de Britse politie heeft de identiteit bekendgemaakt van twee van de drie daders van de aanslag in Londen. Het zijn een man van 27 die geboren is in Pakistan en een 30-jarige man met een Marokkaans-Libische achtergrond. Ze werden doodgeschoten door de politie. De identiteit van de derde aanslagpleger is nog niet vrijgegeven. In Hoevelaken is een herdenking geweest voor de 14-jarige Romy... die vrijdag dood werd gevonden in een sloot in Achterveld. Er was onder meer een toespraak van de burgemeester. Die zei dat zijn gemeente ook meeleeft met de familie van de 14-jarige Savannah uit Bunschoten. Haar lichaam werd gisteren gevonden op een industrieterrein in die plaats. In Bunschoten was vanochtend tijdens een kerkdienst aandacht voor de dood van Savannah. Ook was er een bijeenkomst op haar school. Aan de Universiteit Utrecht is een apparaat bedacht waarmee apothekers snel en goedkoop zelf biologische medicijnen kunnen maken. Ze krijgen straks cassettes met daarin enzymen en eiwitten die ze in het apparaat kunnen verwerken tot medicijnen. De bedenkers hopen dat daarmee de behandeling van zeldzame ziekten goedkoper wordt. Die kost nu vaak tonnen per patiënt per jaar. Zorgverzekeraars gaan meebetalen aan de ontwikkeling van het apparaat. Het weer vannacht vanuit het zuidwesten regen. Morgen buien met kans op onweer.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 Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Star. Sexy lady. Op, op, op, op, op aan Gangnam Star. Sexy lady. Op, op, op, op. Op aan Gangnam Star. zo naar de goud, dus dan de liever gauw.